omdat ze het kabinet niet meer willen steunen. Volgens hen zijn er onacceptabele en discriminerende dingen gezegd... na de rellen in Amsterdam. De tijdelijke voorzitter van NSC, Van Vroonhoven... zegt dat ze overwogen heeft om uit het kabinet te stappen. Die afweging hebben we met elkaar gemaakt. We hebben nog heel veel dingen hebben neer te zetten en we hebben een, missie te vervullen. Ehm, we hebben een, eh, een, rol te spelen in, eh, in eh, deze coalitie. en echt waar, die missie en die strijdlust, die hebben we met elkaar. En ik kijk dus ook naar Rosanne en naar Femke. Ehm, en met heel veel verdriet. Ehm, ja, moeten we hem laten gaan. De twee opgestapte Kamerleden worden vervangen door andere NSC'ers. Oekraïne zou voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten hebben ingezet bij een aanval in Rusland. Daarover komen berichten uit zowel Rusland als Oekraïne. Het gaan om een aanval op een Russische wapenopslag ruim 100 kilometer over de grens. Twee verdachten van een liquidatie uit 2015 zijn vrijgesproken. Ze werden verdacht van de moord op crimineel Lucas Boom. Hij werd in Zaandam doodgeschoten vlakbij een school terwijl tientallen leerlingen het zagen gebeuren. Justitie had straffen van 16,5 jaar en levenslang geëist, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. En speciale fondsen en andere potjes die er zijn om kinderen uit arme gezinnen te helpen, worden lang niet altijd gebruikt. Dat heeft ABN AMRO uitgezocht, samen met het Jeugdfonds. Bij Stichting Jarige Job merken ze het ook. Daar zorgen ze ervoor dat kinderen uit armere gezinnen hun verjaardag toch kunnen vieren. Maar veel ouders vinden het lastig om aan te kloppen. De schaamte is zeker groot. En ouders die eh, zijn toch eh, op een gegeven moment wel bereid om eh, over hun trots heen te stappen en toch die aanvraag te doen voor hun kinderen. Omdat je je kind toch echt wel die verjaardag wil laten vieren en dat ze kunnen tracteren op school. In Nederland zijn er 1,2 miljoen gezinnen met een inkomen rond de armoedegrens. De helft daarvan maakt geen gebruik van de speciale regelingen. Het weer, er trekt een nieuwe strook buien over. Bij 2 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen ook wisselvallig met wat winterse buien. Maar ook af en toe zon bij max 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland begonnen met eh, vooral wat korte dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Harensveen staat 10 kilometer langzaam rijden ten stilstaan met 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N242 Alkmaar richting Middenmeer...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 GroenLinks-PVDA-leider Timmermans wil een debat over de afgewende kabinetsval... om op die manier te horen wat er is gebeurd binnen het kabinet. Hij zei dat vlak nadat bekend was geworden dat twee NSC-kamerleden opstappen. Ze doen dat vanwege ongepaste uitspraken binnen de coalitie en het kabinet. Oekraïne heeft bij een aanval op Russisch grondgebied voor het eerst Amerikaanse lange afstandsraketten gebruikt, melden Oekraïnse media. Vijf van de zes raketten zijn volgens Moskou neergehaald. Twee verdachten van een liquidatie uit 2015 zijn vrijgesproken. Ze werden verdacht van de moord op een vertrouweling van Willem Holleder.